Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de muziekwereld komt veel grensoverschrijdend gedrag voor. Dat zeggen deskundigen. Ze zijn het gaan onderzoeken na het schandaal bij The Voice... en hebben een enquête gehouden. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de mensen in de muziekwereld... er in de afgelopen vijf jaar mee te maken kreeg. Deze onderzoeker is geschrokken, zegt ze in Nieuwsuur. We wisten dat eh, wat er is gebeurd bij de Voice, dat dat geen incident was, mhm. inderdaad. Maar het gegeven dat de helft van al mijn collega's in de muzieksector... te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, dat vind ik heel heftig. En dat vindt de taskforce met mij ook. Mensen in de muziekindustrie kregen onder meer te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag... agressie en discriminatie. Pas op vanochtend, want door sneeuwbuien, sneeuwresten en bevriezing kan het glad zijn op de wegen. Op de A44 tussen Leiden en Wassenaar was het zelfs zo erg dat er meerdere auto's tegen elkaar botsten en de weg urenlang afgesloten werd. Die is inmiddels weer open. In het hele land geldt code geel. In de middag zou de gladheid in het hele land verdwenen moeten zijn. Houthi-rebellen hebben opnieuw vanuit Jemen een vrachtschip aangevallen. Het Amerikaanse leger zegt dat er twee raketten zijn afgevuurd op een Amerikaans schip. Die waren allebei mis en kwamen in zee terecht. De VS en andere landen vallen al een tijdje doelen van Houthis aan om ze te laten stoppen. Maar de leider van de beweging heeft eerder al gezegd dat ze gewoon doorgaan met het aanvallen van westerse schepen... om de Palestijnen in Gaza te steunen. Fans van amateur- en stuntclub Hercules hadden gehoopt op een magische voetbalavond. Maar die kwam er niet. Niet omdat ze verloren van Cambuur, maar omdat de bekerwedstrijd helemaal niet doorging. Het veld was te slecht en werd afgekeurd. Teleurstelling in de kantine dus. Ja, balen man, wat is dit nou? Dat ze toch wel iets beter kunnen doen, of niet? Ja, weet je, er zijn heel veel dingen georganiseerd en geregeld. Dus... Uh... Ja, dat is wel heel jammer. Ja, eh, er was 2500 liter bier volgens mij, dus uh, ja, daar weet ik wel raad mee hoor. Vitesse AFC ging wel door. De ploeg uit Arnhem won met 1-0 en is door naar de kwartfinale. En het weer nog. Nu nog wat lokale winterse buien en in Limburg mist. Vanmiddag is het droog en is er veel zon. Het wordt 0 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is filerijden in de regio, met name op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek gebeurde een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan via Dorp over de A9 en de A4. Dan ging het ook nog mis op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam.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 Dat zegt brancheorganisatie Techniek Nederland. Nu is het vaak voordeliger om een nieuw apparaat aan te schaffen. Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in de muziekwereld. Dat zegt een werkgroep die onderzoek heeft gedaan naar de Voice-affaire. Ruim de helft van de muziekprofessionals heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag.